Het land wordt sinds die tijd bestuurd door een militaire raad. De conservatieve moslimbroederschap heeft de meeste zetels in het parlement gekregen, maar de partij kwam net tekort voor de absolute meerderheid. De militaire raad blijft aan tot na de presidentsverkiezingen in Egypte die in juni worden gehouden. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 21 mensen door vuurwerk aan één oog blind geraakt. Dat meldt het Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap, waarbij alle oogartsen in Nederland zijn aangesloten. Volgens de oogartsen is er een dalende lijn in het aantal oogletsels, maar zijn de verwondingen wel ernstiger. Dit jaar zijn in totaal 207 patiënten behandeld. In 40% van die gevallen is er blijvend oogletsel. Ongeveer de helft van de slachtoffers was zelf bezig met het afsteken van vuurwerk. De andere helft stond ernaar te kijken. Volgens de oogartsen is het afsteken van vuurwerk door consumenten onverantwoord. In Finland zijn nog twee kandidaten in de race voor het presidentschap. In de eerste verkiezingsronde gingen de afgelopen dag de meeste stemmen naar de liberaal Niinistö en de groene kandidaat Havisto. De kandidaat van de populistische partij Echte Finnen kwam niet verder dan 9% van de stemmen. Op 5 februari wordt in de tweede ronde bepaald wie het nieuwe staatshoofd wordt. Allebei de kandidaten zijn voorstander van de Europese Unie en van de euro. Europa was het belangrijkste thema in de Finse verkiezingscampagne. Het weer vrijwel overal droog en de minima liggen rond 3 graden.